uur. Frits Emmelkamp met het NOS-journaal. Gitarist Dick Dale is overleden. Deel werd bekend door de film Pulp Fiction uit 1994. Quentin Tarantino gebruikte de gitaarriff uit Deels nummer Mr. Lou uit 1962 als introductie van de film. In de jaren 60 brak hij door met de groep Tones in de VS... en trad hij regelmatig op in de Ed Sullivan Show. Dick Dale bleef tot op hoge leeftijd toeren en optreden... Hij overleed gisteravond op 81-jarige leeftijd. De waterschapsbelasting is de afgelopen vier jaar met ruim 9% gestegen. Volgens het CBS gaat het om een toename bij alle 21 waterschappen. De verhoging komt doordat de waterschappen meer geld kwijt zijn aan onderhoud... en voor toekomstige investeringen. De extreem droge zomer speelde daarbij ook een rol. De hoogte van de waterschapsbelasting verschilt per regio. Huiseigenaren in Dommel, Noord-Brabant betalen gemiddeld het minst... Waterschap Delfland in Zuid-Holland heeft de meeste belasting. De NS start de dienstregeling vanmorgen pas op na de staking van het treinpersoneel. Een deel van de werknemers legt vanaf 6 uur 66 minuten het werk neer... omdat ze ook vanaf hun 66ste met pensioen willen. Het spoorbedrijf zegt dat het vanwege de omvang van de staking beter is... om pas na 7 uur te beginnen met het opstarten van de dienstregeling. Reizigers moeten ook na die tijd rekening houden met vertragingen omdat de treinen na de staking nog op rangeerterreinen staan... duurt het nog een tijd voordat alles volgens de dienstregeling rijdt. Diereninspecteurs krijgen meer bevoegdheden. Minister Schouten van Landbouw wil dat de controleurs... straks ook de conditie van de dieren mogen testen... De vraag naar kortsnuitige honden, zoals Pekinese of Franse bulldogs... is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het fokken van deze dieren kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen bij de dieren. Het weer, vannacht opnieuw veel buien met kans op hagel en onweer. Morgen opnieuw buien en af en toe zon. Later op de dag wordt het droog met in de avond brede opklaringen.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 Ik moet vira gaan, damn ik moet vira gaan. Never back down, als ze nog niet afstaan. Ik moet vira gaan, damn ik moet vira gaan. Are you a rich man? Are you a rich man? Moela Mosrario met de shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogenlaag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tomtom. -tom viraal gaan. Als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de X6, pak die MX6, jij die teen X6. Had ik eens kunnen voelen waar de loop is. Kunnen samen schieten, kijken weer in dat dood is. Maar blijven zoeken waar die koken, is. Rijden nog die focus, hebben wel uw focus. Zijn nog tussen Jalas en die rokers.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 World is a cruel place, and we're here only to lose. So before. love, I would be nothing without you holding me up. gonna shake, all the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, all the weight in the dirt under me, yeah.